Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kliniek voor tbs'ers moet noodmaatregelen nemen... nadat er in korte tijd twee tbs'ers zijn omgekomen. In beide gevallen ging het vermoedelijk om drugsgebruik. Door de sterfgevallen was het de afgelopen dagen even niet mogelijk... om de Oostvaarderskliniek in Almere te bezoeken. Ook mochten de patiënten tijdelijk niet van de afdeling af. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straffen voor alle negen verdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank Amsterdam legde eerder deze maand celstraffen tot 28 jaar op. Maar het OM eiste eerder voor drie verdachten een levenslange gevangenisstraf. Voor de schutter, chauffeur en moordmakelaar. En gaat dus in hoger beroep. De Britse prinses Anne, de zus van koning Charles, ligt in het ziekenhuis. Tijdens het wandelen zou ze zijn geraakt door een paard. De prinses van 73 jaar heeft lichte verwondingen en een hersenschudding. Buckingham Palace verwacht dat ze er snel weer bovenop is. En er wordt weer gevoetbald op het EK. Spanje speelt tegen Albanië en Kroatië tegen Italië. Voor de echte liefhebber is het dus kiezen of delen welke wedstrijd je gaat kijken. De wedstrijden beginnen precies op hetzelfde tijdstip en dat is niet zomaar, vertelt mijn sportcollega Thierry Boon. Dat is om competitievervalsing tegen te gaan, want als je de uitslag van de andere wedstrijd bijvoorbeeld al weet, dan kan het zo zijn dat een gelijkspel voor beide ploegen genoeg is. Dat kennen we van de Eredivisie trouwens, want daar worden alle wedstrijden van de laatste twee speeldagen allemaal tegelijkertijd gespeeld. Ja, en morgenavond om 9 uur speelt Nederland weer tegen Oostenrijk. Dan nog het weer. Het is flink zonnig. Alleen in het binnenland even wat stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 25 en 27 graden. Vanavond lossen de wolken op en krijgen we een heldere nacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in de regio Noord-Holland en die staat op de A22 Velsen richting Beverwijk.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 Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. Goedenavond en welkom weer bij Play It Loud Underground. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Ben van Rode en links van mij, rechts van jullie, Marcel van Kuik. Ja, goedenavond, welkom. We, hebben wat kleine technische probleempjes ja. vandaag. We, moeten een beetje improviseren, want we hebben een, een cd-speler die niet meewerkt. Nou ja. Eh, zoals jullie weten draaien we juist originele cd's, maar dat gaat dus helaas vanavond even lastiger, aangezien er één speler stuk is. We gaan even improviseren. Eh, we hebben een volle show vandaag. Een interview met... Eh, de drummer van Sin en Jersey Devil. En uh, I'll talk some English right now because we have a lot of foreign listeners today and I hope every day. Uh, welcome to Play It Loud Underground. We're uh, a local Dutch station located uh, near Amsterdam in Zandvoort. The most beautiful town in, in the Netherlands. exactly. With a nice sea. And uh, we have a full show. Whenever interview today with the drummer of uh, Jersey Devil and Sin. And, and that interview will totally be in Dutch. <laughs> Yeah. <laughs> no, that will no. be in English, of course. <laughs> and uh, yeah, we're going to play the next song. Yeah. Which is Belfagor. Yeah. Je luistert naar Arrival van 1914 of 1914. Ik vond het dan hoog als je denkt van... ik hoorde toch een soort satiricon erin. Dat vond ik ook namelijk. Het lijkt een beetje op Mar Noord, de gitaarlijn. Ach ja. Eh, volgende band. Urchel. Urchel, een Noorse black metal band... waarvan de zanger al in 2012 is overleden op 34 jaar zeggen natuurlijk... Wat zeg jij? Ik, deed verkeerd. Je deed verkeerd? Nee, oh. ik wou mijn microfoon uitschakelen. Oh nee, dat mag niet <laughs> We gaan vrolijk verder, al hebben we het over de dood. Eh, maar is dus 34 geworden natuurlijk eh, doodgestorven. En Urchal betekent eigenlijk een eindeloos diep en donker bos... waarin al het kwade rondvaart. En dat komt uit de Noordse mythologie. En we gaan naar het nummer Mirror Satan luisteren. Hoor hoorde Triumphator. De band, ja, de band heeft eigenlijk maar drie jaar bestaan. Ze begonnen in 1996 en in 1999 was het alweer klaar. Ze hadden een demo, een EP en één album. Maar ja, het heeft wel een klein Marduk-invloeden... want Mr. Daniel Rosten heeft hier de zang eh, tot zich genomen... en Morgan heeft zelfs nog een nummertje geschreven voor ze. En Frederik Andersson, de vorige drummer van Marduk... of een vorige drummer van Marduk. Marduk heeft heel veel drummers gehad. Ehm, die heb ik ook nog even meegedaan. Maar ja, eh, in 1999. Eh, stopt het er alweer mee. En dan nu. En nou, uh, we're gonna play a band from America. That's called Jersey Devil. And after that, we're gonna have an interview with Joe, the drummer of the band. Yeah. Let's give it a listen. Yeah, it just sounds far. It sounds very far away. Okay, but can you hear me? Uh, very low. Okay, I'll, I'll start shouting maybe. <laughs> okay. <laughs> All right, well, live on the air. I can hear you clear, so I think the people on the air can hear you clear as well. So, how are you? What's here? Huh? Nee, ik uh, I'm sorry, I don't hear anything. Very low, yes. Very low, okay, we're just gonna start, and uh, we hear you, so on the radio it's good. Uh, do you hear us now? No, you keep you keep cutting out. Hallo? Misschien even dat verkeerde oh, microfoon. Oh, wacht even, dat is het, ja. Ja, nu kan je. Ja, ja, volgens mij ben je nu goed. Are we good now? Yes, I can hear you perfectly. Ah, okay. We had some... some <laughs> All right. We're talking to Joe from the band uh, uh Jersey Devil and Finn. We had a little bit problem with hearing. Uh, uh, he couldn't hear us, but now we're all up and going. All right. How are you doing, Joe? Uh, I'm good today. All right. I'm gonna uh, ask some questions about your bands. And uh, you, you have two bands. You're the drummer of, uh, of Sin, and you're the drummer of Jersey Devil. What's yep, the What's right. the big difference between both bands? Oh, it's a good question. I think I think Sin falls more under like the second wave um, black metal stuff. Um, Jersey Devils a little bit more reserved, uh, maybe more along the lines of like um, uh, or um, Falkenbach. Mm-hmm. And is, is, is one more uh, successful than the other, or? No, uh, I think I think both both bands both bands have been gaining a lot of traction lately. Um, we've been writing some new material. We've been playing a lot of shows. Um, the word's getting around. So yeah, we, they're probably neck and neck. I don't I don't think one's more more popular than the other. Okay, because I, I, saw uh, uh, you can check them out on YouTube. I saw you on a on a festival, I think, and you were both bands were playing on the same festival. Yes. Yeah. Usually we we try to we try to do that. Uh, you know, since three of the members are the same for both bands. Okay. Because in uh, sin, because sin is is like you told me, Polish for sun, like in not yes. not the bright sun up above, but sun like a child. And you you also have Polish yes, band members. Yes. How did how did um, you uh, meet? Uh, Mirik Mirik was the one who had the the name Sin when I met him. Um, he's he's originally from Poland. He, he few, say, many years ago, maybe over a decade, and um, I met him on like a uh, you know like music or other members like a website, and we hit it off and we started playing, and now I guess it's going on maybe five years or so now. Okay, cool. And uh, do you have some? Uh, you you only play in the states, or have some European dates? Ah, uh, I wish. I wish. I really love to uh, get over to Europe and play some shows. Okay, so is anybody listening here? Book them in Europe because they want to play here. Yeah, and they have some good songs. The Baroge. I want to, I want to play the Baroge. The Baroge, yeah. The ba we say the Baroque. <laughs> the Baroque. I'm sorry. Ba I, I, went. I went there. I went there many years ago for a show, and it was fantastic. Yeah, you, you've been in Holland before. You told me. Yeah, I think three times. Okay, cool. Because yeah, the Baruch, it is uh, they believe they they demolished the whole building and they're gonna build a new one. So it's not gonna be the old. If you oh, come back again, it won't be the same. That's yeah, it won't be the same. The old one. Some legendary bands have played there. Absolutely. And about about the European uh, black metal bands, they're they're not uh, touring in the states a lot, or not that often. What band uh, do you really like to see tour in the U.S.? Oh man, so many bands. I wish I would be able to. You know, some of the festivals you get uh, some of the European bands or some of the bands come over, but it's only usually for like the one festival date. Mm -hmm. But I'd love to see, um, which I missed last time I was here, was Dervaza. Um, band um, Hollow Woods is probably like one of my favorite right now. Um, another Polish band, I believe it's pronounced like Sneor. S Z N U R. Those guys are just sick. Mm. And um, like a newer, I think Norwegian band called like Jordsjuk, which I just put out an EP, but like that's on heavy rotation here. Okay. Cool. And um, I, I heard Dark Funeral is gonna tour with Guar in the U.S. That they, they like canceled. Uh, yeah. Uh, a Swedish date. They had, should play it on the festival, but they canceled it because they're going to be with Gwar. That's a typical. Uh, yeah, that was a <laughs> combination. Yeah, no, there was like two other bands too that that really uh, were opposites, even from Guar and Dark Funeral. So, you know, maybe it'll work. You know, maybe it'll work well with the combination of different styles. Yeah, that's true. People might find something new. Yeah, I like both bands. So uh, I learned since since Odorous isn't there anymore that uh, it's different, but the music is still yeah. Yeah, it hasn't been the same since Odorous left. No, no, that, that's that's true. Uh, let's talk about you some more. When did you begin drumming? Did you start on on on buckets and on on pants and or? I I, actually did. I had I had paint buckets, <laughs> and I had um like a, a space heater that's that I used for my snare. And I remember playing the paint buckets so much I actually busted them open, and the paint had come out <laughs> uh, all over the apartment. And um, the landlord and my my mother was not too happy about that. He wasn't. <laughs> but yeah, I hate to say, it, but I guess thirty thirty one years ago, I started playing drums. So Ah, you're a veteran. It's been, now. It's been a while. Cool. Yeah. And what's the drummer you look up to? Who, who is your uh, hero? Ooh. Oh man, that's a good question. You know, I uh, Lars. Growing up with Lars Ulrich, mm-hmm. um, mm -hmm. studying those Metallica albums from front to back, you know, he catches some some uh, not too. um, trying to think of the way to say it. People knock him lately, but I mean, guy guy's older too, and he's still out there doing it every single night. It's amazing. So that that was one of your first. How did you get into the the metal? What was your first? Was it Metallica or to me it was Guns N' Roses at the first no, it, time? <laughs> all right, that's that's well, Guns N' Roses' Appetite Destruction is classic. That's but true. um, for me, my my my dad was really into music, and he always was playing something and like a lot of southern rock stuff. But um, I remember sitting and he put on um, Black Sabbath, the first album, and he held me, handed me the gatefold, and I just remember being like and scared at the same time with the lightning cracking and the mm-hmm. rain and then all of a sudden the guitars came in and I was hooked. You never returned it to your dad. <laughs> Yeah, so that was it. I guess Black Sabbath was the one that drew me in. And then there was the black metal part. Yeah, you know, I got in, you know, got into Metallica and and um, you know, like Skid Row, Slave to the Grind is probably still one of my Desert Island discs. Oh, I love that. Um, in Europe, they did not it, uh, yeah, uh, really did I, I read the book of Sebastian, and like in in America, mm-hmm. they were big, big, but in Europe, not so much because not on the in the charts, but in the uh, America it was. I love the band. Oh hell yeah! Especially "Slave to the Grind." I mean, the first album was had some lighter parts, but when that came out, oh man, Rob Afuso, he's another one of my influences. Cool. But then you know, then it evolved into more, um, almost more death metal stuff at first, and then from death metal into by death and uh, trying to think who else at the time, Carcass and stuff, and then it kind of just morphed mostly into black metal. now there's I sprinkle some death metal in there to keep it interesting, but mm-hmm. not too much. Not too much. Yeah, it's. I, for myself, I, I, I play this show and I have more black metal than death metal. I, I know it, so I, I have to do some more <laughs> death metal bands. But we're gonna play uh, another uh, song, but uh, of, of the sin, of sin, not of uh, we we played Jersey Devil before, and we're gonna have the interview and then play some Sin. It's uh, thank you. It's all in, in Polish because the the wolf is is called is a wolf, right? Yes. Yes. Yeah. In Polish. I did some studying on your album, so. <laughs> well. Yeah, we wrote that song about uh about a. Uh, the um, permafrost. Cool. Yeah, uh, you send me the CDs. I'm very grateful for that. And the shirt I'm wearing it right now. If everyone's listening, go check them out. Their band is called Sin. It's called uh, S. How do you say Griekse I? Uh, <laughs> y N. Go check them out. It, it will be on the Spotify players of Playing uh, Loud Underground as well. Uh, I thank you very much for this interview. It started off a little uh, <laughs> not as we wanted to, but uh, I hope you enjoyed it. Hello? Still there? I don't know. <laughs> I don't hear Joe anymore. Um, we're gonna listen to Sin. Oh, hello. Hello. Yeah, well, you were you were lost. <laughs> we're gonna play some sin. Hello. Hello. No, I, I can't hear anything. Zo dom. Nou, ik ben ook helemaal uitgebokt. Hey, wat hoor ik allemaal. sorry. Gaat <laughs> lekker vanavond. Klote <laughs> YouTube. Sorry. <laughs> Pardon maar. Ja, we hebben, we hebben een probleempje met, eh, met de cd-speler. Dus normaal hebben we er twee en vandaag hebben we er maar één. Dus we moeten even improviseren. Voor everybody who doesn't eh, understand Dutch. we have some uh, some problems. We normally we have two CD players, and now we have only one. Yes. But we still have the metal news with Marcel, and uh, you're gonna listen to that now.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 En vandaag maakte het festival, dus vandaag op 18 juni, maakte het festival de eerste acht namen bekend voor 2025. Liefhebbers van power metal komen volgend jaar zeker aan hun trekken, want Glory Hammer en Windrose staan op de affiche. Eh, daarnaast zijn ook uh, Swans, Rotting Christ, Orange Goblin, Bewitcher, Vulture en Insanity Alert bevestigd. Daar komen nog vele namen bij waarvan we op 1 november de volgende kunnen verwachten. Uh, volgend jaar wordt Into the Grave gehouden op 13, 14 en 15 juni. En natuurlijk in Leeuwarden. Early Bird tickets kosten 109 euro en zijn verkrijgbaar via www.intothegrave.nl. Eh, de line-up van Eldorado is bijna rond. Eerder waren onder meer Frank Carter en de Rattlesnakes... Baroness, Graveyard, Napalm Death, John Coffey en Doel bevestigd. En vandaag zijn daar, op 19 juni, zijn daar Alabaster... Burnout Boys, The Spades, Zeke, Bombers, Hellbutcher... en natuurlijk Peter Pan's Speedrock bijgekomen. Eldorado wordt gehouden op zaterdag 16 november... in het Eindhovense Klokgebouw. Alle informatie vind je op www.heldorado.nl. Op 1 november brengt Mascot Records het vierde album van Vola uit. De plaat heet Friend, Friend of a Phantom... is geproduceerd door zanger-gitarist Asker Migent... gemixt en gemasterd door Jacob Hansen... en bevat een gasrol van Anders Frieden van In Flames. Het artwork is gebaseerd op I Lost My Soul van I Aykut Aidoiru... De eerste single heet Break My Lying Tongue... en die is voorzien van een videoclip gemaakt door Patrick Noordeve. En Thomas Kurika. Mijn Zweeds of Noors is niet zo goed. <laughs> Op 28 november staat Vola met Charlotte Wessels in het voorprogramma in Eindhoven in de FNA uiteraard. Eh, zanger Don Dokken heeft de geplande Europese zomertournee... van de naar hem vernoemde band Dokken geschrapt. De reden is dat de vocalist momenteel niet in staat is om langdurig te staan... of om de Atlantische Oceaan over te steken. Hij heeft namelijk recent een enkel gebroken... en ondervindt complicaties van een uitgebreide operatie aan zijn nek. Don is van mening dat zijn Europese fans een zo goed mogelijk afscheid verdienen... en hoopt deze teleurstelling in 2025 goed te maken. Dokken stond onder meer geprogrammeerd voor het Alcatraz Festival dat in augustus in Kortrijk plaatsvindt. En voor Wakken Open Air in Noord-Duitsland. Wellicht zien we de Amerikaanse hardrockband dus op de edities van 2025 terug. En tot slot, eh, Sinners of the Seven Seas is de titel van de tweede single van Powerwolf's nieuwe album. Voor de opnames van de videoclip is de band het water op gegaan. De track is afkomstig van het aankomende negende studioalbum getiteld Wake Up The Wicked. Het album werd in Nederland opgenomen in de Sandlane Recording Facilities met producer Joost van den Broek om precies te zijn. De nieuwe plaat verschijnt op 26 juli via Napalm Records. In oktober is de band weer live te zien. Op 5 oktober komen de Wolven naar Avas live in Amsterdam. En een dag later staat Powerwolf in de Antwerpse Lotto Arena. En beide shows zijn wel bijna uitverkocht, zo laat men ons weten. En tot slot met metal nieuwtjes voor deze week. Dan gaan we weer over naar eh, Ben met eh, nou, het laatste nummer hè, voor deze eerste rommelige uur. Een rommelige uur? ja, behoorlijk ja. <laughs> Zeker rommelig uur inderdaad. Ja, ik, eh, mijn Gelukkig is het lekker koud. Ja, het is heerlijk koud hier. Doe wat aan die airco. Nou, inderdaad. En de <laughs> cd-speler. En de cd-speler. Kom op. Uh, <laughs> struggling hier. Je hebt er nog eentje gepland voor het, eh, ja, ja en, de eh, eerste uur er weer op zit. Dus, eh, Arts, goat. En ja, een heerlijke boodschap voor jullie. Penis. Perversion. Oké, <laughs> lekkere titel. <laughs> <laughs> Wat hebben we vooral in het tweede uur gepland staan? we hebben nog even... ja, er zijn een hoop dingen opgeschoven, dus ik hoop dat ik alles kan draaien. Tweede uur gaan we een nieuwe eh, eh, Hilt hebben een nieuwe EP uit. gaan we draaien. Oh, ja. Eh, heeft een nieuwe EP uit. Van Rafat Atassi, die hier vorige maand nog te gast was voor een interview. Die hebben nog... hebben eindelijk een nieuwe single. hij had dat destijds al gezegd, hè? Dat er een nieuwe single aankwam, maar niet wanneer. Dus nou, nou hij is er. Hij is er nu. dus, En wij gaan hem draaien. Exclusief. Bij Zandvoort FM. Yes, play it loud underground. En eh, ja, nog natuurlijk nog veel meer eh, death en black metal. Uh, wat Zeker, meer death metal gepland de tweede uur? Ja, we hebben... je hebt alleen maar black metal gedraaid tot nog toe. Ja, we hebben, of, ik vergeet allemaal dingen te draaien. Oh, te draaien te zeggen. hoe lang heb ik nog? Je hebt nog 30 seconden ongeveer. 30 seconden. Ja, je kan nog even. Playlast Underground heeft een Instagram-pagina. Ja. Waar kan jij je verzoekjes doen? Ehm, het is, ja, er waren al heel veel namen Playlast Underground. Dus het is geworden... Lik me, nee. <laughs> Eh, play it loud. Underscore, underscore. underground. ZFM. Oké, daar kun je dus al je verzoekjes kwijt. Requests, verzoekjes, klachten, boze brieven. Noem het op. Doneringen. Oh ja, Artscode wil wat zeggen. Ja, ja. oké. Okay, hier komt hij.